Van 9 uur. Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS Naal. De vermiste jongen uit Utrecht, voor wie vannacht een Amber Alert was uitgegeven, is levend gevonden. Volgens de politie verkeert hij ook in goede gezondheid. De negenjarige jongen ging gisteren naar school spelen en kwam daarna niet meer thuis. Daarna is gezocht met een helikopter, met politiehonden en met boten in de vecht, maar dat leverde niets op. Vanochtend kwam het bericht dat hij terecht is. Het is nog onduidelijk waar hij is gevonden. De politie Midden-Nederland onderzoekt nog wat er is gebeurd. Sinds anderhalf uur zijn overal de stembureaus open voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Op het treinstation van Castricum en Nijmegen konden reizigers vanochtend al om vijf uur stemmen. De statenverkiezingen zijn van groot belang voor de landelijke politiek. Op 26 mei kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer, waar coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. De Servische politie heeft vanochtend zeven mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij de genocide in Srebrenica in 1995. De zeven zouden als paramilitaire executies hebben uitgevoerd in een loods in Kravica in de buurt van Srebrenica. Bosnisch-Servische troepen veroverden de enclave in juli 1995 en sloten de mannelijke bevolking op in zulke loodsen waar de meesten werden vermoord. In totaal werden na de val van Srebrenica zeker 8000 mannen en jongens vermoord. De parlementsverkiezingen in Israël zijn gewonnen door premier Netanyahu. Zijn partij komt op 30 zetels. Zijn grootste uitdager, Isaac Herzog van de Zionistische Unie, staat op 24. Herzog heeft Netanyahu vanochtend gefeliciteerd met de overwinning. Gisteravond laat eiste Netanyahu de winst al op. In een toespraak zei hij dat hij de leiders van andere rechtse partijen heeft uitgenodigd... om zo snel mogelijk een stabiele coalitie te vormen. Het weer op sommige plaatsen nevel of mist. Later vandaag veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust is het een stuk frisser door bewolking en een noordenwind.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 Dipping in the pocket of her rain the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. she pushed. every day.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 Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Was safe cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us.